Welcome to the Jam. This is Jam Jam Jam FM. Let's jam. Dit is de nieuwe muziek op Jam FM. New music first. now, make some motherfucking Jam noise. FM. All the fly B boys and fly B girls. Are you Oh.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 Een film uit 1986. Eh, het werd ook een zomerhit, Sweet Freedom. in 2002 is het nummer in Nederland eh, weer een hit geworden door een remake van het Safri-duo. Ken je die nog? Ja. deze Michael McDonald scoorde in de jaren 80 drie grote, eh, grote hits. Jamo Bieder was dat, met James Ingram samen. On My Own eh, met Patty LaBelle. En zijn laatste top 10 hit van deze Amerikaan was eh, deze Sweet Freedom. Jam FM. Jam on. Jam on zondag. Zo, we zijn er weer. ja, ik had even wat andere zaken die eh, belangrijk waren. Maar ik ben er weer na twee weekjes afwezigheid. Valentijnsdag was ik er niet. Had ik een heel mooi loofprogramma klaarstaan, maar dat ging even niet door. Maar we zijn er weer Vandaag de 28 februari. En wat heb ik vandaag nog voor je? Ik heb onder andere de nieuwe van Tony Scott. Die kan je haast niet gemist hebben na het eh, concert van 15 eh, februari in eh, Paradiso. Eh, ja, Facebook ontplofte gewoon met, eh, met deze man. Eh, ja, en het is een hele lekkere plaat, mocht je hem nog niet gehoord hebben. Blijf gewoon even luisteren. En natuurlijk wat je gewend bent, veel info over de artiesten. En lokale info van uh, Ramstol. En natuurlijk ook het smooth en funky format wat aan je voorbij trekt vanmiddag. Het wordt geheel gezellig. Blijf er gewoon even lekker bij om te luisteren. New music first, always on Jam 104.9. Wat dacht je van deze? Het is een, eh, nou, een oudje eigenlijk, want het origineel eh, stamt uit 1983. Dat komt van het album Visions. En dan hebben we het over Gladys Knight en de Pips. En die Pips, dat waren haar familieleden, neef om precies te zijn. En die zongen mee vanaf 1959. 30 jaar later gingen ze uit elkaar in 89. En ging eh, Gladys solo. En scoorde ze in dat jaar ook een hit met License to Kill. En deze is ook een oudje eigenlijk, uit 83. Maar we draaien de nieuwe rework, de nieuwe mix bij DJ Reverend P. Om precies te zijn. Hier is eh, Make Me Run Away op Jam FM. Nou, stilzitten is er niet meer bij hoor. Als je zo lekker op die pauken slaat. Heerlijk. Gladys en de Pips. En ik zei, ik werd al gelijk weer gecorrigeerd. Ik kreeg alweer een WhatsAppje. Wat zei je nou, DJ Peverin? <laughs> Nee, natuurlijk niet. We draaiden de DJ Reverend P Rework Mix. Van deze oude plaat uit de 83. Origineel van eh, Gladys en de Pips. Yeah, op Jam FM. Tot aan 4 uur Edwin On. En straks eh, ja, Paul Egelmans ook weer eh, die eh, aanschuift om een uurtje of vier. Ja, vanmiddag gaat het weer gebeuren, hè? Wat zul je zeggen? Nou ja, <laughs> om kwart voor vijf gaat het weer los in het, in het zaaltje. Het zaaltje is om <laughs> kwart over drie open. Dan heb ik het over de grote arenazaal natuurlijk. Hè. Vanmiddag AZ, oftewel Ajax AZ, ze spelen thuis. Dus het wordt weer wat eh, druk om de Arena Arenapoort. Rond een uurtje of eh, kwart over drie. Dan gaat de boel daar open. Dus mocht je die kant op willen, even mijden om die tijd. Hè? Ik ben nieuwsgierig wat het gaat worden. Misschien eh, heb ik nog wat uitslagen voor je straks. <laughs> Tussen, tussen drie en vier. Je weet, niet, je weet niet wat er gaat gebeuren. Misschien zeg ik helemaal niks, hè? Voor de mensen die, die vanavond willen kijken bij de herhaling. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, wat heb ik nog meer? Hier in Ouder Amstel uh, zijn er weer een aantal zaken gevonden. En die liggen eh, nog steeds bij het uh, eh, informatie klantenservicepunt van de gemeente. Onder andere een heuptasje. Een portemonnee, een kinderfiets. Er ligt er ook nog dameshandschoenen. Die liggen er ook alweer een tijdje. Een baseballcap met een heel mooi logootje erop. Ik ga geen merken noemen. En een rechterhandschoen. Nou, <laughs> ga er maar aan staan. En die rechterhandschoen die is vrij recent. Die is gevonden op 10 januari hier in uh, Ouder Amstel. Dus mocht je denken, hé, hey, er zit wat van mij bij, neem even contact op met het eh, klantenservicepunt. Moet je even bellen met 020 496 2121. Of je gaat gewoon even langs hier in het gemeentehuis in uh, Oude Kerk aan de Amstel. En dat eh, moet je zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 8 tot 5 uur s middags. En woensdag van 8 tot half, in, uh, half 8 s'avonds, mocht je vrij zijn, dan eh, kun je het overdag doen. En anders tot half 8 s'avonds de tijd. Vrijdag van 8 tot 4 en dan kun je gevonden voorwerpen ophalen. En dan eh, gaat het wel zo dat gevonden voorwerpen met een dagwaarde van 450 euro drie maanden bewaard worden. En alles wat daarboven je scoort aan waarde, dus boven de 450 euro, wordt een jaar bewaard. En daarna wordt het afgevoerd. Ja. En mocht jij denken, het is van mij probeer een bewijsje mee te nemen of een bonnetje. Ik weet dat het moeilijk is. Of een kenmerk of zo. Eh, van, eh, joh, ik weet dat er links een krasje op zit. Noem maar wat. En mocht het dan eh, afgegeven eh, worden, aan je, dan wordt er even gevraagd om een legitimatie. En dan moet je even, eh, ja, even legitimeren dat jij het bent. Want stel dat het niet van jou is of er komt nog een eigenaar, dan, dan kunnen ze nog even achterhalen. En dan, ja, misschien zijn er wel dubbele dingen gevonden. Je weet het maar nooit, hè, tegenwoordig. Kan altijd met, met tablets en alles zijn ook wel eens gevonden, dus hou dat in de gaten. Jam on zondag. Jam FM. Stereotypes, waar hebben ze het over? Nou, ik kan het je vertellen. Dit is natuurlijk Wish. And life and Love. zeg ik Live and Love. <laughs> ik ben een beetje verslag vandaag zeg. Zondag 28 februari. Bijna mindful alweer hè. 104.9 FM. Are you ready? Let's go back to the 80s. 80s. 80s. So would someone please hang that phone up? Probeer maar eens een operator te vinden tegenwoordig. Je had je vroeger met die telefooncentrales allemaal. Hè? Al die pluggen doorsteken en doorverbinden. Operator hoorde je Midnight Star, bekend nummer. Eigenlijk is Midas Touch nog bekender uit 86, maar Operator die behaalde de nummer 1 positie in de US Billboard Hot 100. En dat kwam van het album No Parking on the Dance Floor. En deze plaat stond maar liefst vijf weken op één. Eigenlijk is uh, Midas Touch veel bekender in Nederland. Ze rijden nog steeds op, maar voornamelijk in de USA. Dus het wordt tijd dat ze een keertje richting Nederland komen. En eh, nou, eh, misschien wel een avondje Paradiso gaan doen. Eh, dat lijkt me toch wel, wel lekker. hey, wat nieuws nu? New music first, always on Jam 104.9. Heerlijke klanken van deze groep. Een heerlijke bass. Hier is Tuxedo. Watch the dance. We draaien de M&M 80s Classic Mix van deze, ja, het Amerikaanse funk duo. Je raadt het al, hun handelsmerk is eh, de Tuxedo. Ze dragen allebei een, eh, een tuxedo, Major Hawthorne en Jacob Newton. Beter bekend als eh, Jake One, Amerikaanse hip-hop en record producer. Een jaar geleden kwam hun uh, eh, debuutalbum uit. Tuxedo heette dat. Maart 2015. Precies een jaartje geleden. dit is lekker hoor. Dit is lekker op Jam FM. Watch the dance. Zometeen de headlines van het Nova Nieuws en de lokale update. Ben ik nog 1 uur en anderhalf uur bij je. her favorite perfume. She knows it's over, you can see it in her smile. And now there's nowhere else to turn to. Brace yourself. Jam FM, smooth and funky. This is Michael Jeffries. Ain't a call. And this is Mike J. And we are Michael Jeffries' daughter and son. And we're happy to be on Jam FM. Always smooth. And always funky. Verfrissend. Hey, I'm Al Giro, and I'm happy to be here on Jam FM. Soulful. This is Big Jam with Three from the Soul, and you're listening to Jam FM altijd dichtbij. Hey, I'm Tom Brown and you're listening to Jam FM. Now let's funk. Your radio lives for jam. Don't touch that dial. Jammin' 1049. Jam oh FM. Brasserie De Drie Zwanen in Purmerend heeft een sfeervolle ambiance waar je heerlijk kunt lunchen of dineren. Maar het is ook de gelegenheid voor een high tea, recepties, vergaderingen en allerlei soorten feesten. In het ruime restaurant met een gezellige huiskamersfeer worden alle gerechten dagelijks vers voor u bereid door de Chef Kok.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 The radio station you just won't let go. Het laatste nieuws uit Oude Ramstel en omgeving. Sport, film en lifestyle. Je hoort ons overal. Overal. 24 uur per dag en 7 dagen per week. In de auto of op je portable radio op 104.9 FM. Op de kabel op 103.3 of via jamfm.nl. Een nieuw uur Jam FM met het beste uit de jaren 80, 90 en de beste nieuwe smooth en funky tracks. Wij zijn Jam FM. Jam, on zondag. Let's get on. Jam on. Met Edwin van Brakel. Let's go back to the 80s. 80s. Patrice Russian hoorde je. Forget Me Not. Uit 1982, grote hit voor deze zangeres. Ze is ook eh, producer. Het duurde trouwens wel erg lang eh, voordat ze een echte hit scoorde. Deze Forget Me Not komt van haar eh, zevende album maar liefst. Straight From The Heart. En de baslijn in het nummer is geschreven door Freddie Washington. hij heeft hem ook gespeeld hoor. En niet alleen voor Patrice Russian. Nee, ook voor Herbie Hancock, Michael Jackson, Al Aaron Neville, Lionel Richie, Anita Baker, B.B. King, Elton John. Stevie Wonder, Whitney Houston, eh, Donald Fagan, eh, Crusaders, eh, George Benson, Dennis Williams, Burt Bacharach en Alia. En zijn baslijn is later gebruikt als sample voor Man in Black van Will Smith. Maar ja, dat is ook <laughs> van dit nummer afgeleid. Yeah, yeah, yeah zegt hij. Over Will Smith gesproken. Hier is DJ Jesse Jeff. And the Fresh Prince, oftewel eh, Will Smith. I'm looking for eh, the one. En waarvoor? Yeah, to be with you. Of to be with me. Nou, in ieder geval, jij bent bij JamfM 104.9 FM voor Ouder Amstel. Come on, clap your hands winden up. 50 beer en alrij. Clap your hands winden up. 50 beer the vibe. Nou, je gaat to side tot side. Dat je rijdt en vibe, cause it's party all night. You can't fight the feeling, the feeling, cause you feel the vibe with nothing real. mind. It doesn't matter if you're with your crew, because we can feel the same way too. I came to get down. You came to get down. I like how this sound, cause it's a party over here, party over there, party right here. Hey. That's why I gotta put my heart in here to get you that old funky, funky, funky, funky, chunky funk that I know you want. So get your boom up so we can boom block and shake it up something proper like cause we rock and ride. It ain't a question about being true because you can feel the same way too. A little something for my peers misunderstood that I make cuts from my guts to make you feel good. And if you 24 7 jams. And this is what you get. JamFM.nl. dan over smooth en funky hebben, hebben we het over Kenny Thomas. Turn it up. Engelse soul en R&B zanger. 47 inmiddels begon zijn carrière als bokser en telecommonteur. Ja, tot hij in 1990 de, de knoop doorhakte om definitief muziek te gaan maken en te zingen. Ja, hij startte dus zijn debuutsingle Outstanding. Dat was een cover van The Gap Band. Daar haalde hij de 12e plaats mee in de UK Single Chart. En ook heeft eh, Kenny in 2006 eh, getoerd met Level 42. Deze Turn It Up komt van het album Soul Togetherness uit 2012 eh, alweer. Drie jaartjes geleden. Het gaat hard met deze Kenny Thomas hier op Jam FM. Smooth and funky. Eh, always smooth and funky moet ik dan zeggen. 104.9 FM, Oude Kerk en Amstel, Duivendrecht en Waver. En 103.3 op jouw eh, kabeldevice. even wat heel belangrijks. Misschien heb jij wel eh, mensen in de familie die eh, reuma hebben. Ik heb dat zelf ook. Dus, eh, tenminste, ik heb geen reuma, maar wel mensen in de familie die dat hebben. En eh, ja, daar is het heel belangrijk voor dat er collecte gedaan wordt. Nou, die collecteweek die vindt plaats in de week van 21 eh, maart tot en met 26 maart. Ook hier in eh, Oude Kerk en Amstel. Dat is natuurlijk ja, landelijk. En wie zich wil inzetten voor de reumabestrijding en een paar uur over heeft in deze week... ja, die kan zich aanmelden bij Ike de Liefde. Mooie naam trouwens. En ook eh, televisiepresentatrice Anita Witsier die ondersteunt eh, de, de, oproep van de Ike de Liefde. Zij is natuurlijk ook ambassadeur van het Reuma Fonds. En Anita Witsier heeft eh, zelf ook Reuma. En mocht je dat willen doen, dat je denkt, joh, ik wil even collecten houden in de week van de 21 maart tot en met 26 maart. Dan moet je even contact opnemen. En dat kan via telefoonnummer 020 496 7533. Dus 020 496 7533 of 06 290 82 111. Mooi nummer is dat. 29082111 Dat is het nummer van Ike de Liefde. En dan kun je eventjes aanmelden als vrijwilliger voor eh, ja, collecten te doen. En mocht je denken, joh, ik stuur wel een mail. Kan ook, hè? Vrijwilligers.reumafonds.nl En zet er dan even bij dat het om eh, Ouder Amstel gaat als gemeente. Dan eh, sturen hun je weer door naar de, goede contactpersonen. En jij luistert naar Jam FM, Smooth Funky, zei ik al, 104.9 FM en 103.3 op jouw kabeldevice. En mocht jij een eh, televisie hebben, dan eh, met een Ziggo-ontvanger, moet je even afstemmen op kanaal 915. Zijn we ook gewoon te ontvangen. En eh, er zijn nog steeds mensen die een CU-kaart hebben. Dan moet je even een ander kanaaltje opzoeken. Dat is, eh, moet ik even weer denken, want het wordt niet zoveel meer gebruikt. Volgens mij was dat 355, eh, ja. CI plus kaartje. 355, Jam FM Smooth Funky. Maar ook in de stadsregio Amsterdam gewoon op 104.9. Dus zo nu zet gewoon die radio aan, trek die antenne eruit. En zet ons op op 104.9 FM. Met de lekkerste smooth en funky tracks. Wat dacht je van de volgende? Glam Sam en his combo. Hier is Shake Your Body. be played at high volume. Jam on zondag. Jam FM. natuurlijk Funky en Salvo. Deze Glam Sam en his combo. Sinds 2008 actief, deze Zweedse Glam Slam. Ze hebben tot nu toe eh, vier albums uitgebracht. Dat zijn eh, de albums Groovy uit 2009. En The Paradise Groove uit 2010. Feeling Groovy. Dat is de, Glam Sam's Greatest Hits uit 2014. En Disco Will Never Die. Dat is, eh, dat is, een EP trouwens uit 2013. En deze track die komt al uit 2010, eh, maar deze remix is opnieuw uitgebracht. Van het album eh, Stockholm City Soul. Welke oktober 2015 is uitgekomen. Dus ja, niet helemaal nieuw, maar toch wel een beetje hoor. New Music First hier op eh, Jam FM. En we gaan een beetje in hetzelfde ritme dus door. Wat dacht je van deze? Oeh. Soulful Session. Featuring uh, Cheryl Lee. Hier is Feel the Beats. Gewoon even de originele versie, hè? Maar wel heel erg lekker. Zometeen back to the 80s. Maar eerst deze heerlijke track Jam 104.9. Dit is Jam FM 104.9. Let's go back to the 80s. Het is weekend! En dat betekent deze dus. Clash Action. Weekend. De formatie uh, eh, Preak heeft dit nummer uitgebracht. Maar dat was eh, vijf jaar eerder dan eh, deze Clash Action. Om precies te zijn in 78. Het is echt geen hit was niet voor eh, verkoop geschikt bevonden. En begin jaren 80 sleutelde men wat aan het nummer, waardoor het eh, iets zwaarder klonk en meer disco-sound had. En Clash Action scoorde dan ook een eh, kleine hit mee. Clash Action heeft ja, in 83 vijf weken in de top 40 gestaan en behaalde de 21ste plaats met het nummer. Weekend. Tot zometeen, een uurtje lang Edwin On en daarna Paul Egelmans met Paul On op de Jam On zondagmiddag. Oh, blijf lekker bij je radio hoor. Het is, uh, frisjes buiten. to find Hardcastle, and you're checking out Jam FM. Smooth and funky. Yo, what's up? This is Winston Warrior, and you're tuned into Jam FM. It's always smooth, and it's always oh, funky. Soulful. Hi, I'm Mesa. Happy to be on Jam, Jam FM. Always smooth, and always funky. And altijd dichtbij. I'm Gwen McCrae. Keep the fire burning, baby. Your radio lives for jam. Don't, touch that dial. Jamming. 1049. Wij zijn Jam Hey, toekomstige collega. Jam FM is op zoek naar jou. Woon je in de regio Ouder Amstel en wil je graag deel uitmaken van het gemotiveerde radioteam van Jam? Mail dan je naam en cv naar studio@jamfm.nl. We zoeken verslaggevers, nieuwslezers en medewerkers voor het Jam Promo Team. Laat Ouder Amstel nog meer bruisen. En meld je nu aan via studio@jamfm.nl. En wie weet, maak jij binnenkort deel uit van de snelst groeiende radiozender in de regio. Dit is de nieuwe muziek van Jam FM. New music first, always on Jam 104.9. Jam FM. back to the 90s. de typische 90s plaat. Robin S. Robin Stone heet ze eigenlijk. Vandaar Robin S. Geboren in eh, Queens, New York. Is een Amerikaanse zangeres en songwriter. Ze was zeer succesvol in de jaren 90 met nummers als Show Me Love, Love for Love en uh, It Up uit 94. En in 2008 eh, ja, bracht ze Show Me Love opnieuw uit. Het haalde zelfs de nummer 1 in de Nederlandse top 40. Precies ze zijn oktober 2008. En in mei eh, dit jaar, om precies te zijn, 13, 14 en eerste Pinksterdag 15 mei. Eh, ja, dan is Robin S. bij de Toppers. De disco-uitvoering van de Toppers. En ook Rick Ashley zal daar aanwezig zijn. En misschien nog wat meer artiesten. Want de Toppers hebben nog wel wat eh, verrassingen uit de hooghoed. De volgende artiest die, die, ja, die heeft MS. Anderhalf jaar geleden werd bij Tony Scott namelijk MS geconstateerd. En eh, Tony dacht nog één concert geven nu het eh, fysiek nog kan. Dat is een droom van me. En eh, dat werd gerealiseerd door Ben Liebrand. Die had een, een wens om dit voor Tony Scott te doen. En dat concert gaf hij maandagavond 15 februari in een uitverkocht Paradiso. Ik was erbij. Mocht je het gemist hebben, dan heb je ook echt wat gemist hoor. Het was een super gaaf en fantastisch concert met een fantastische sound. Vooral de bas die knalde er heerlijk uit. En dit is zijn nieuwe single van Tony Scott. Do It Again op de MFM. Jam. We gaan even met hem bellen. New music first, always on Jam 104.9. Yeah, yeah, ladies and gentlemen, right about now. This is Tony Scott, the Chief. We're gonna go all the way on Jam FM. Always smooth and funky. Come on. Just like back in the days, we created a time Within a rhyme, being a child, born as the first one. killed not be the last, but the last one is ready to go on. Stronger than you was before, song that I was before. Let's get it on. Think about the time when my mama say it's the words to NWA you gon' play. You better recognize since I started rhyming. Writing my lyrics on tracks with your smile when 88, 89 when hip hop was in the clubs, hip hop's in the making. Like the running man, you can't touch this. Achieving <laughs> the making, yeah. It's the culture, the philosophy that brought us together, together brought us here. Check out the kicks, the bass. <laughs> Check out the history we made. Bring it on, can we do it again? Yeah, we gonna do it again can and show what you got now. And uh, can we do it again? Yeah, we gonna do it again. And can't hold me down. Can we do it again? Yeah, we gonna do it again. And hip hop the crowd. Come on, do it again. Yeah, bring, bring, bring it on. Come on. Do it again. Do it again. downstairs, check the underground method. See what I can tag on the wall to check the record. Initial from the hieroglyphic masses, prophet. Spread it out to the world, the number one topic. I see them tigers up front, check the oblique. Powerful impact, boom like the cannon. I to the it down way back to the time. Ancestors singing songs, said he's a bobbin. <laughs> Blow the horn to the new time. Hip hop activists beats to the bronze now. I get busy on the stage, I'm a lifetime. That porn beats and blocks ordered about traffic. Can we do it again? Yeah, we gonna do it again. And show what you got now. Can we do it again? Yeah, we gonna do it again. And can't hold me down. Can we do it again? Yeah, we gonna do it again. And hip hop the crowd. Come on, do it again. Yeah, bring, bring, bring it on. Come on, do it again. the philosophy that brought us together, together brought us here. Check out the kicks, the bass. <laughs> Check out the history we made. Bring it on. Can we do it again? Yeah, we gonna do it again. And show what you got now. And can we do it again? Yeah, we gonna do it again. And count what down. Can we do it again? Yeah, we gonna do it again. And hip hop the crowd. Come on, do it again. Yeah, bring, bring it on. Come on. Do it again. Oh, do it again. Again and again and again and again. Tony Scott. En mocht je eh, niet geweest zijn bij de concerten, dan eh, kun je nog even wat eh, live YouTube-filmpjes zien. op mijn account moet je even zoeken op Edwin van Brakel op Jam FM. bijvoorbeeld ook, kan het ook. YouTube. En dan krijg je vanzelf de films te zien van het concert van An Evening with Tony Scott and Friends. ik heb nog wat eh, sportiefs, want op woensdag 13 april dan is de finale dag van het eh, scholenvoetbaltoernooi bij eh, CTO 70. Dat is de, ja, de voetbalvereniging van de Ouder Amstel precies ze zijn. Oude Kerk aan de Amstel natuurlijk. En alle vijf de basisscholen uit de Oude Amstel doen mee eh, ja, met verschillende teams. Er komt een plein met, een, met uh, ja, voetbalactiviteiten. En daarvoor zijn ze op zoek naar mensen die willen helpen deze dag. Het is namelijk op woensdag 13 april tussen, eh, ja, tussen 1 en 5 s middags. Dus mocht je eh, vrij zijn die dag dat je denkt... hé, hey, ik wil even helpen met al eh, de schoolactiviteiten in verband met het voetbal... dan moet je je eigen aanmelden als vrijwilliger. En dan moet je even een mail sturen naar tim.coherente.nl. Dus tim.coherente.nl voor 13 april het, ja, het schoolvoetbaltoernooi bij CTO 70 hier in uh, Ouder Jij luistert naar Jam FM, smooth en funky. Tot en met de eh, 6 uur de Jam on zondag, zoals je gewend bent. Van 2 tot 4 met Edwin On. En van 4 tot 6 met eh, Paul Ekelmans op jouw radio. Dat wordt eh, heel gezellig. En vanavond gaan we gewoon door hoor, met eh, Daniel Zondervan en zijn Sunday Classic Request tussen 6 en 8. En tussen 8 en 10 eh, de Street Jams van Marcel de Vries, waar ook heerlijke tracks voorbij komen. Met name ook heerlijke classics. En van 10 tot 12 neemt Daniel het stokje weer over voor het tweede deel van de Sunday Classic Request. Dus dan heb je weer eigenlijk twee uur de tijd tussen 8 en 10 om weer wat mooie classics te verzinnen en deze te droppen in de box <laughs> bij Daniel. En daarna natuurlijk Roll Over at Nights tussen 12 en 2. En dat is altijd heel erg gezellig, met name op de chat en op Facebook bij eh, Row Over at Night. Dus dat is even genieten. Mocht je morgen niet uh, toe werken, dan zou ik zeker eventjes luisteren. This is what you wanted. 24-7 jams. And this is what you get. Jamfm.nl Tijd voor wat disco. Time to play a little disco. what you to do. Zoals uh, Now Rogers. Time to play a little disco. In 83 nog producent van David Bowie's zeer succesvolle album Let's Dance. Wijlen David Bowie. En ook eh, Madonna's doorbraakalbum Like a Virgin. Daar stond deze Now Rogers aan het begin van. Heeft hij goed gedaan hoor. Doet hij goed. Hey, we gaan eh, back to the 80s. The ultimate old and new school mix. Jam 104.9 FM. Are you ready? Let's go back to the 80s. Your Personal Touch, Evelyn King, Evelyn Champagne King, 55 jaar inmiddels. Ze werd ontdekt bij de platenmaatschappij RCA, waar ze samen met haar moeder schoonmaakte. Ik heb het wel eens verteld. Toen ze in het eh, sanitair aan het schoonmaken was, toiletruimte, toen eh, galmde dat zo mooi door dat uh, producer Theodore T. van, hoe heet het, van RCA dat hoorde. En hij dacht, goh, die meid kan goed zingen. Die ga ik eens even coachen. Toen, eh, toen ze coaching kreeg, ging ze met sprongen vooruit deze Evelyn King. En kwam haar debuutalbum uit Smooth Talk in 1977. Eh, en eh, ja, Your Personal Touch is daar ook een voortvloeisel van. En die komt uit 1985. Heerlijke plaat. We draaien altijd de lange versies hier op, op Jam FM. Smooth and funky. New music first, always on Jam 104.9. En dat is natuurlijk ook zo. New music first. Dat is deze. Too Good. Got the Groove op Jam. Zometeen nog een half uurtje Edwin On op Jam FM tot 4 uur. En ik zag eh, Paul Egelman zo binnenkomen. Hey Paul, goedemiddag. <laughs> Wordt gezellig. Zijn platenbak weer bij hem hoor. Wordt weer knallen vanmiddag. Tussen 4 en 6, zometeen. Maar eerst is nog een half uurtje Edwin On. Genieten op de zondagmiddag. De Jam On zondagmiddag 104.9 FM. Op jouw radiootje. Oh yeah. Dat zijn echt van die momenten dat je denkt: hey, ik draai bij Jam FM met dit soort platen. Too good. Got to groove, wat heerlijk. Klinkt zo vet in mijn koptelefoon. <laughs> Genieten geblazen hoor. Zo meteen nog een half uurtje Edwin On. Ik wou nog een stand van Ajax eh, melden, maar dat kan helemaal niet hoor. We beginnen pas om kwart voor vijf. <laughs> Ajax AGZ, nou ja. Nog een half uurtje de lekkerste track zometeen. We gaan uh, eh, zo meteen een plaatje draaien. Eh, iets met een steen. Zegt hij wat? <laughs> Dan kan haast niet missen.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 Edwin de Geus. Iedere zaterdagochtend vanaf 9 uur met sterke tracks en sterke koffie. Gewoon hier op Jam FM. Always smooth and funky. De VID is er voor jou op web en app. Kies vooraf de beste route op vid.nl en check onderweg de VID-app.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 Sport, film en lifestyle. Je hoort ons overal. Overal. 24 uur per dag en 7 dagen per week. In de auto of op je portable radio op 104.9 FM. Op de kabel op 103.3 of via jamfm.nl. Een nieuw uur Jam FM met het beste uit de jaren 80, 90 en de beste nieuwe smooth en funky tracks. Wij zijn Jam FM. Jam FM. Jam on. Jam on. Edwin on. Let's go back to the 80s. Oh yeah, as smooth as funky as die is. <laughs> Lekker gezicht, Edwin. Smooth as funky as it is. In the Stone van Earth, Wind Fire. Heerlijk album van, uh, van Earth, Wind Fire. Van het album I Am komt deze. Ze komen uit 79 eh, opgericht. Nummer uh, geschreven door Ellie Wills, David Foster. En natuurlijk bandleider Maurice White. Ja, ook inmiddels aan het, uh, aan het hemelen deze Maurice. Blijft een lekker nummer hoor. Elke keer, ik kan niet stilzitten met het nummer. Show, hè, hè, op naar Mike Staggers. Dit is de nieuwe muziek van Jam FM. Smooth and funky. Smooth and funky. Hi, this is Mark Staggers, and you're listening to Jam FM. Check out my latest single, bring it home to me. Every time you go away, I find it hard to last a day without you here. Oh, baby, thinking of the time we spent, the moments that were heaven sent with you, my dear. Oh, I need you here. Ooh, baby, I can't wait to see you walk straight through that door. you more so. Bring it home to me. Your sweet loving, baby, bring it home to me. And I'll be waiting, I will guarantee that your love is here with me. Bring it home to me. Your sweet loving, baby, bring it home to me and I'll be waiting. I will guarantee that your love is here with me. Yeah. Close my eyes and see your face. Can't wait until we embrace. Hurry home, my dear baby. You're the only one I see. There's no place else I'd rather be than with you right here. Oh, I need you, dear. And ooh, baby, I can't wait to see you walk straight through that door. Oh, ooh, baby, cause it's you that I adore, and I'm gonna love you more so. sweet loving, baby, bring it home to me. And I'll be waiting, I will guarantee that your love is here with me. Baby, baby, bring it home to me. Your sweet loving, baby, bring it home to me. And I'll be waiting, I will guarantee that your love. heerlijke stem deze. Mark Staggers. Bring it home to me. 26 februari kwam deze officieel uit, afgelopen vrijdag. De man heeft een eh, hele bijzondere soulstem. Die doet denken aan eh, wijlen Luther Vandross. En de stem heeft soms ook wat weg van eh, James D. Train Williams. Je maar eens goed luisteren. slogan van, van deze Mark Stagger is unique and soulful. Ja, laten wij nou smooth en funky zijn. Dat sluit hier heel goed bij aan. En dit nummer komt van eh, zijn eh, nieuwste album. Dat heet Dreamcatcher. Er staat ook een hele mooie cover op van uh, eh, Ludo Vandross. En die heet So Amazing. Heerlijke muziek hier op Jam tot 4 uur. En straks Paul Egelmans. Ik heb hem al even gezien. Hij is weer even weg, joh. Ik weet niet wat hij <laughs> steeds gaat doen, hoor. Jam on. Verfrissend, soulful en verrassend on. Jam on zondag. Op de Jam on zondag komt het allemaal weer goed. Tot uh, 6 uur de Jam on zondag met heerlijke, smooth en funky tracks. I Wanna Feel. de single van eh, Rowan Harrington. 27 jaar deze man. Hij is in Amerika geboren, deze Britse DJ en producer. En I Wanna Feel werd nummer 1 in de UK chart. De single werd eh, mei 2014 uitgebracht en was binnen twee weken, binnen twee maanden... Wat zeg ik? <laughs> Alle nummer 1 niet geworden in de UK. Dat is twee weken trouwens hoor. Hij heeft het wel goed gedaan. Juist. Hey, wat heb ik gevonden? Het jongerenwerk hier in, eh, in Oude Ramstel. Die, eh, ja, die hebben geen gebouw meer. Die hadden vroeger eh, een, echt een shows eigenlijk, zoals je dat altijd noemt. Maar dat is wegbezuinigd. En het jongerenwerk in Oude Ramstel is sinds kort actief op de social media. Ze zijn te vinden onder andere op Facebook, Twitter en Instagram de jongerenwerkers eh, die vinden het belangrijk om zichtbaar te blijven op de social media. Om zo eh, makkelijk contact te houden met de jongeren. Voorheen was dit namelijk eh, ja, makkelijker door, door het pand wat ze hadden. Maar ja, wat, zoals ik al zei, dat is wegbezuinigd. Gesloten wegens bezuiniging. Het is niet anders in deze tijd. Dus gaan we de moderne middelen erbij pakken, zegt Jongerenwerk. Eh, je kunt ze dus bereiken eh, via Facebook. Dat is bijvoorbeeld eh, facebook.com jongerenwerk OA. En OA staat dan natuurlijk voor Ouder Amstel. Jongerenwerk is in de gemeente georganiseerd vanuit de stichting Coherente. En is er voor iedereen van 12 tot en met 23 jaar maar liefst. Jongerenwerk zorgt er ook voor, ja, voor activiteiten voor, voor jongeren, voor trainingen. Ze geven advies bij verschillende hulpvragen het jongerenwerk biedt ook ondersteuning aan jongeren met het opzetten van activiteiten of het uitwerken van ideeën. Dus eh, ja, schroom niet, eh, schaam je niet. Neem contact op met de coherente eh, ja, misschien kunnen ze je verder helpen. Misschien wil je voor, je voor jezelf beginnen en kunnen ze je daar heel goed bij helpen. Ook voor ouders zijn ze te vinden. Als ouders vragen hebben over hun, ja, hun pubergedrag van hun kind of ja, ze willen bepaalde vraagstukken behandelen. En eh, om eens te kijken van hoe kan ik dat nou eens even veranderen thuis. Een even van eh, de jongerenwerkers van de Stichting Coherent. Jongerenwerk is online dus te vinden via Facebook, Twitter en Instagram. En zoek dan even op Jongerenwerk OA. Dat kan zowel op Twitter als Facebook als Instagram. Dus dat komt helemaal goed. En mocht je ons willen liken, dat kan ook. JamFM. Moet je even naar eh, Facebook gaan. Facebook.com slash JamFM. En volgens mij zaten we al over de 1800 heen, toch? Ja. <laughs> helemaal goed komen. We moeten weer richting 1900. We stellen het elke keer weer bij. Het gaat eh, fantastisch. 104.9 FM, Ouder Amstel en 103.3 op de kabel van Ouder Amstel. En natuurlijk ook in de stadsregio Amsterdam zijn we de ontvangen op 104.9. Geniet nog even van de klanken van Jam FM hier eh, met het smooth en funky format. Gaan wij even knallen met deze. Nieuwe muziek op Jeremy FM, ook altijd welkom. En deze knalt er zo heerlijk in, hè? Zo'n lekkere bas. Oh, hoor eens even. The Dick Band, starring Dinah Carroll. And we bring the party. Now we bring the party on Jam FM. sol. Hypnotic. Hypnotic. Dat zijn heerlijke plaatjes. Ik had even zien om te mixen. Ja, dat deed ik dan ook. Je hoorde achterin volgens de, de Dick Band. Samen met Dinah Carroll. En We Bring the Party. En daarna Face Action. En Hypnotic. Hypnotic. Ben je al gehypnotiseerd door Jam FM? Nee toch? Gewoon blijven luisteren tot uh, twee uur vannacht. Zometeen uh, Paul Ekelmans. Daarna uh, zes uur Daniel Zondervan. Vanavond ook nog eh, Marcel de Vries tussen 8 eh, en 10. En tussen 10 en 12 weer eh, Daniel Zondervan. En dan Roland Steins. Met zijn Rollover at Night.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 80s. En dat is deze heerlijke van Gwen Guthrie. Inmiddels al eh, aan het hemelen, niet oud geworden. Slechts 48 jaar, overleed aan de eh, baarmoederhalskanker. Ze was actief van 74 tot haar dood in 1999. Was een veelgevraagd achtergrondzangeres ook. Onder andere voor eh, Rita Franklin, Billy Joel, Stevie Wonder, Peter Tosh en Madonna ze, kon ook nummers schrijven. Ze heeft onder andere nummers geschreven voor Benny King, Angela Boville en Roberta Flack. Kortom, een eh, veelzijdig artiest die eh, veel te vroeg is gaan hemelen. En deze is ook heerlijk van Mijn laatste track hier bij Edwin On. Zometeen veel plezier met Paul. Hier is I Should Have Been You op FM 104.9. Volgende week ben ik er weer. Zondag van 2 tot 4. Edwin On op Jam FM.